Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In Niger is de afgelopen dagen weer onrustig tussen islamitische en christelijke jongeren. In de stad Jos zijn maandag bij gevechten 13 doden gevallen. De gevechten vielen samen met het einde van de islamitische vastenmaand Ramadan. Gisteren zou het er opnieuw onrustig zijn geweest en er zouden meer dan 20 doden zijn gevallen. Wat precies de aanleiding was voor het geweld is onduidelijk. Volgens sommige berichten blokkeerden christenen de toegang tot de moskeeën. Anderen zeggen dat moslims de christenen bedreigden. De stad Jos ligt op de grens tussen Noord-Nigeria, dat overwegend islamitisch is, en het zuiden van Nigeria, waar christenen de meerderheid vormen. De beheerders van de zendmast Lopik moeten binnen een week het onderzoek naar de brand van half juli presenteren. De gemeente IJsselstein heeft zijn ultimatum gesteld. Als de beheerder de oorzaak over een week nog niet duidelijk heeft, volgt er een boete van 500 euro per dag. De gemeente wil snel weten waardoor de brand is ontstaan vanwege de veiligheid. Het onderzoek had woensdag al af moeten zijn, maar de beheerders hebben om meer tijd gevraagd. Ze zouden ruzie hebben met de gebruikers van de zendmast. Op 15 juli brak bijna tegelijkertijd brand uit op de zendmasten Lopik en Smilde. De mast in Smilde brak af. De vraag is onder meer of er een verband was. Radiozenders kampen sindsdien met een slechte ontvangst. Aranska Rus is op de Open Amerikaanse tenniskampioenschappen in New York uitgeschakeld. Ze verloor in de tweede ronde van de nummer 1 van de wereld, de Deense Caroline Wozniacki. Het werd 6-2 en 6-0. Ook Michaela Krajcek moest het afleggen tegen een van de toptennisters op de wereldranglijst. Zij verloor van Serena Williams met 6-0 en 6-1. Het weer vannacht helder met enkele mistbanken. Het koelt af tot 7 graden in Groningen.